Hij zou in Connecticut wonen en de auto onlangs hebben gekocht. In Ierland gaan straks om 8 uur de vliegvelden dicht. Er is vulkaanas uit IJsland op komst en de Ierse luchtvaartautoriteiten nemen het zekere voor het onzekere. Om 2 uur vanmiddag wordt bekeken of er weer kan worden gevlogen. Het vliegverbod heeft nauwelijks gevolgen voor Nederland, omdat er vanochtend maar een paar vluchten naar Ierland gaan. En ook mag er gewoon over Ierland heen gevlogen worden, omdat de aswolk die hoogte niet bereikt. Minister Verhagen is niet onder de indruk van een toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad. Die verweet de Verenigde Staten en andere landen dat ze hun kernwapens niet ontmantelen. Hij noemde daarbij ook Nederland. Volgens Verhagen probeert Iran met retoriek de aandacht af te leiden van zijn eigen nucleaire programma. Ahmadinejad gaf de toespraak in New York op een conferentie over kernontwapening. Door overstromingen in de Amerikaanse staten Tennessee, Mississippi en Kentucky zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Door hoosbuien zijn rivieren overstroomd. In verschillende steden in Tennessee zijn hele woonwijken geëvacueerd. Reddingswerkers gaan van deur tot deur om mensen uit hun huis te halen. En het wereldkampioenschap snoeker is gewonnen door de Australiër Neil Robertson. In de finale versloeg die Grain Dodd uit Schotland met 18-13. Het was pas de derde keer in de geschiedenis dat het WK snoeker niet door een Britse biljarter is gewonnen. Robertson krijgt voor zijn overwinning 250.000 pond. Het weer, droog wisselend bewolkt, er waait een stevige noordenwind, het wordt